Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Ramp met vlucht MH17 extra sancties komen tegen Rusland. Premier Rutte is boos dat de Russen kritiek hebben op het internationale onderzoek. Toch vindt hij het niet handig om nu met de beschuldigende vinger naar een heel land te wijzen... zolang het OM geen namen van verdachten heeft genoemd. Dat zou volgens hem averechts werken. Voor doodslag op Nicole van der Hurk is 14 jaar cel geëist tegen verdachte Jos de G. De moord werd 21 jaar geleden gepleegd. Het slachtoffer was toen 15 jaar. De zaak zat jarenlang op doodspoor tot in 2014 een DNA-spoor naar de G wees. Volgens justitie heeft hij haar verkracht en daarna gedood. De G heeft altijd ontkend. De oppositie in de Tweede Kamer blijft zeer kritisch over staatssecretaris Wiebes, ook na de aankondiging dat hij de Belastingdienst onder curatele plaatst. Volgens de SP heeft wie bestaan toekijken hoe ambtenaren een mooie vertrekregeling voor zichzelf maakten. D66 vindt dat het wel erg lang heeft geduurd voor de staatssecretaris ingreep. Morgen is er een debat over de kwestie. Een vrouw uit Den Haag die op bijeenkomsten van de anti-islambeweging Pegida opriep tot moslimhaat is veroordeeld tot 800 euro boete. De helft van de boete is voorwaardelijk. Ze noemde de islam een krankzinnige ideologie. Ze vond dat een goede reden om moslims te haten en te verachten. Door de plotselinge sluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens is het verkeer in en rond Gorkum vandaag vastgelopen. Buitenlandse chauffeurs reden verkeerd omdat ze de omleidingsborden niet konden lezen. Sommigen kwamen daardoor in het centrum van Gorkum terecht. De gemeente spreekt van een dramatische situatie. De Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zijn ontdekt. Het weer. Veel bewolking, soms wat regen, maar hier en daar ook zon. Het is een graad of 11. Vannacht koelt het af tot 6 graden. Morgen blijft het droog en wordt het een graad of 12. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is zelfs eh, voor de woensdagmiddag een drukke avondspits. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Het zijn er nu 65. En dit zijn de opvallende files in de Randstad. De A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en Vianen, 8 kilometer, 20 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam na een ongeluk bij Rijswijk, 5 kilometer, twee rijstroken minder. De A10, de A10 Noord tussen Zeeburg en de Koentunnel, 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel vrij.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

in sin. And I gotta know, did you say hello?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 spent the summer on you. to be so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 gonna smile it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. But bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But bang bang. Come on, come on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 yourself get out of control. Baby,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 pavements, even if it leads nowhere.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

Can you take my breath away?